Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet stuurt duizend gevechtshelmen en duizend kogelwerende vesten naar de Koerden. Volgens minister Timmermans is de Nederlandse bijdrage bedoeld... om de Koerdische strijders beter in staat te stellen zich te verdedigen tegen de aanvallen van IS. Ook moet zo worden voorkomen dat het geweld zich over iraks Koerdistan verspreidt. De spullen worden door de lucht via Bagdad vervoerd naar El Erbil in Noord-Irak... en afgeleverd bij de Koerdische regionale autoriteiten. Timmermans benadrukt dat de Koerdische strijdkrachten grote behoefte hebben aan militaire goederen. Vanaf Schiphol is een speciale vlucht van Malaysia Airlines vertrokken naar Kuala Lumpur. Aan boord zijn de stoffelijke overschotten van 20 Maleisische slachtoffers van de rampvlucht MH17. Als het vliegtuig morgenochtend landt wordt een minuut stilte gehouden. Die luidt in Maleisië een dag van nationale rouw in. Aan boord van vlucht MH17 zaten 43 Maleisiërs. De Indonesische politicus Joko Widodo kan worden benoemd tot de nieuwe president van het land. Het Hoge Rechtshof in Jakarta heeft bepaald dat de verkiezingsuitslag van vorige maand geldig is. Oud-generaal Prabowo vertrouwde de uitslag niet en was daarom naar de rechter gestapt. Het Hof zegt nu dat de negen rechters unaniem hebben bepaald dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Joko Widodo treedt op 20 oktober aan als president klant van een supermarkt in Tilburg heeft een scheermesje ontdekt in een sinaasappel die ze daar had gekocht. Ze ontdekte het scheermesje nadat ze de sinaasappel had uitgeperst en het vruchtvlees had weggegooid, zei ze tegen Omroep Brabant. De vrouw had het fruit bij een Jumbo-supermarkt gekocht. Die heeft voor de zekerheid alle sinaasappels voor onderzoek uit de winkel gehaald. Ook de Voedsel- en Warenautoriteit onderzoekt de zaak. Het weer. Vanavond trekken de buien weg en zijn er opklaringen. Vannacht in het noordwesten bewolking gevolgd door regen. Elders droog bij minima rond 8 graden. Morgen breidt de regen zich verder uit en wordt het hooguit 16 graden.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 A15 Europoort Gorkum bij knooppunt Ridderkerk 3 kilometer door een aanrijding. De rechte rijstrook is daar dicht. A15 Rotterdam Europoort bij tussen Pernis en Spijkenisse 6 kilometer. En op de A27 Utrecht Breda bij industrieterrein Avelingen 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik heb genoeg van jou. Live entertainer bij Holland Casino met 3. Drie enthousiaste muzici spelen onplukt een repertoire van mooie popliedjes. Swingend, puur en herkenbaar. Drie combineert plezier met kwaliteit en bezieling. De entreevoorwaarden, minimumleeftijd 18 jaar en een geldig legitimatiebewijs.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 She's a sunny girl, and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfying. She will never ask for anything but you, ain't that a girl? She's domestic, she's property, She's slim like reed. She's diverting, she is faithful. Ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I've just created for a very simple reason. That is one. She's mine. any girl, a real girl, and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfying. She will never ask for anything but you. Ain't that a girl? She's domestic, she is property. She's slim like reed. She's diverting, she is faithful. Ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I just created for a very simple reason that is one. She's mine. Maandagavond 25 augustus van 19.30 tot 21 uur houdt de KNRM Zandvoort een open botenavond om kennis te maken met het werk, de professionele vrijwilligers en het materiaal van de KNRM. Bij de KNRM draait alles om vrijwilligerswerk. Het reddingswerk kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Met hart en ziel zijn velen al jaren verbonden aan hun reddingsstation. 365 dagen per jaar staan zij klaar. Niet elke dag voor een redding, maar wel 24 uur per dag beschikbaar. Voor echte reddingen en dankbare hulpverleningen. Het boothuis aan de Torbekkenstraat naast het casino is deze avond geopend. De aanwezige bemanning vertelt over het vrijwilligerswerk wat zij doen. Ook staan zij klaar om uitleg te geven over de reddingsboot Annie Palisse. Kust, hulpverleningsvoertuig en het boothuis. Er worden dvd's vertoond over het werk van de KNRM. KNRM-station Zandvoort is actief op het gebied van social media. Het Zandvoortse strand is een schitterende plek om met kinderen te spelen. Lekker uit te waaien of heerlijk te genieten van een drankje. Maar het strand kan ook zijn gevaren. Door stroming en hoge golven raken zwemmers en watersportliefhebbers soms in de problemen. Ze drijven af of raken onderkoeld. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden hebben we de ZRB, de Zandvoortse Reddingsbrigade. Deze organisatie drijft geheel op vrijwilligers en zijn afhankelijk van giften en donaties. Gemiddeld wordt naast de reguliere patrouilles ongeveer 300 keer per jaar een beroep op de kennis en de expertise van de hulpverleners gedaan. Daarom steun deze fantastische organisatie met een gift. Een gift kunt u doen aan de Zandvoortse Reddingbrigade van Spijkstraat 135 in Zandvoort. Giro nummer 165511. Ik herhaal giro nummer 165511. Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw steun. op de hoogte van alle gebeurtenissen op het circuit. Race Radio, alleen op ZFM. Spectacolo Sportivo. Liefhebbers van het pure automerk Alfa Romeo kunnen naast Italia Zandvoort zich ook vergapen aan de mooiste en stoerste Alfa Romeo's tijdens het Spectacolo Sportivo op 23 en 24 augustus. Naast verschillende tracktime-sessies heeft de Scrap, de organisatie van het evenement...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 In 2012 werd zij de winnares van Get Your Jazz on Stage Battle. En door Radio 6 is zij uitgeroepen tot soul- en jazztalent. Duska vertrekt eind 2014 naar Amerika om daar aan de slag te gaan met een beroemde producer. Voor haar aanstaande vertrek treedt zij deze avond op met gitarist Angelo Boltini. Meer informatie Volksstrand Boulevard Pauluslood 1A. De prijs per persoon is 15 euro. Voorverkooporganisatie mevrouw L. de Ree. Telefoonnummer 06 21 64 79 26. Ik herhaal 06 21 64 79 26. En het is s'avonds om 10 uur afgelopen. on earth for the ZFM, Westkust, weerbericht. Vanmiddag zijn er meer stapelwolken en kunnen er enkele buien voorkomen. De middagtemperatuur ligt rond de 18 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Later in de middag en avond neemt de wind langs de kust toe naar vrij krachtig. Komende nacht is het wisselend bewolkt en kan er met name in de kustgebieden een enkele bui voorkomen. De temperatuur daalt tot ongeveer 10 graden. De wind wordt zuid tot zuidwest en blijft matig. Aan de zee vrij krachtig. Morgen overdag is er in het algemeen veel bewolking. Af en toe valt er regen of zijn er onweersbuien mogelijk. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 17. De zuidwestelijke wind is matig. Aan zee krachtig. Zaterdag bewolkt en een enkele lichte bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 9 graden. De maximumtemperatuur tussen de 17 en de 18 graden. Er is veel wind uit het westen. Zondag bewolkt en een enkele lichte bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 8 graden. De maximumtemperatuur tussen de 18 en de 19 graden. Er is veel wind uit het westen. Langs de stranden bewolkt en een enkele lichte bui. In het zuiden van het land vrij veel bewolking en een maximumtemperatuur van 19 graden. my life worthwhile. To know, know, know you is to love, love, love you. And I do. Yes, I do. Yes, I do. to you and I'll bring love to you. Oh, everyone says there'll come a day when I just of you. to know, know, know you is to love. Mediacoaches van de bibliotheek beantwoorden vragen over onder iPad, e-book, social media, internet en de catalogus van de bibliotheek. Dit spreekuur is vanaf begin augustus gratis te bezoeken in de bibliotheek van Zandvoort. Een afspraak maken is niet nodig. Altijd al willen weten hoe een iPod, een smartphone en een e-reader werkt? Ben je benieuwd wat Twitter, een weblog of Facebook nu is? Hoe zoek je het op internet? En hoe weet je dat de informatie die je gevonden hebt betrouwbaar is? Hoe zoek je het in de catalogus van de bibliotheek? En hoe verleng je je boeken? Hoe leen je een e-book? De mediacoaches geven antwoord op al jouw mediawijsheidsvragen. Bibliotheek Zandvoort, vrijdag van 11 tot 1 uur en de inloop is gratis. Ook op andere tijden kun je met vragen rondom social media en nieuwe media bij de mediacoaches terecht. Wil je weten waar en wanneer zij beschikbaar zijn om je te helpen? Kijk dan op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl slash spreekuren slash mediacoaches. 23 augustus zon, zee, zand, schaken op het strand. Evenals vorig jaar willen wij en gaan wij ook dit jaar weer met veel genoegen het altijd gezellige strandschaaktoernooi organiseren op de manier waarop dit altijd is gebeurd. De speeltijd is vijf ronden van 25 minuten. De aanvang is om 11 uur. U wordt verwacht om half elf aanwezig te zijn. De indeling is in groepen van zes deelnemers na speelsterkte. Prijzen één beker per groep van zes deelnemers... plus een wisselbeker voor de hoofdgroep. Voor alle deelnemers is er een aandenken. Inschrijven bij voorkeur per mail vanaf heden en dat tot uiterlijk vrijdag 22 augustus tot 9 uur s avonds. Onder vermelding van uw voornaam, achternaam, woonplaats, club en KNSB rating. Meer informatie, strandpaviljoen Meijer aan Zee, Strandafgang de Vavage 16. De prijs per persoon kost 10 euro. De organisator is Chess Society Zandvoort en de Haarlemse Jopen. Telefoonnummer 06 4834 1316. Ik herhaal 06 4834 1316. En het e-mailadres is strandschaak@gmail.com. Hello again, hello. Just called to say hello. I couldn't sleep at all tonight, and I know it's late Just called to let you know. I think about you every night when I'm here alone and you're there at home. just need to hear Hello, my friend, hello It's good to meet you so It's good away when I hear you say hello. Swingstation organiseert 23 augustus een disco- en dance strandfeest voor de Friendly 30, 40 en 50 Up. Bij strandpaviljoen Noorderbad, boulevard Berna 67 te Zandvoort. Er zijn deze avond twee arena's. In de 70e, 80e en 9e arena draait DJ Misdada misdadig goede dancehits van weleer. Hier kun je gewoon lekker uit je dak op de oude vertrouwde swingende disco, salsa en funky style hits. DJ Jeff Koethart draait in de Jano Finest Arena een dynamische mix van dance, house, dance classics, club, global en Latin beats. Je hoort overduidelijke read goede update muziek van de 90 en het decennium. Het feest begint om 20.30 uur en eindigt om half twee s'nachts. De vooruitzichten van de 23e zijn regen. Maar bij mooi weer gaan we buiten uit ons dak. Bij minder mooi weer feesten we voornamelijk binnen. Noorderbad is de opvolger van Rich aan Zee. De plek is halverwege Bloemendaal aan Zee en Zandvoort... en ademt de grandeur van de, jaren 30 en 40. Kaarten à 12 euro zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij www.swingstation.nl... bij VVV Zandvoort, Beach Club Nautic en de Primera winkels. Bij de entree zijn de kaarten tot 19.30 nog 12 euro en daarna wordt het 15 euro. Er zijn parkeerplaatsen beneden bij Noorderbad, kom op tijd. En er is genoeg plek op de boulevard A220 per uur en gratis na 8 uur s avonds. Boven op het boulevard is Halter Rich aan Connection, busstop 2 maal per uur. Meer informatie op www.swingstation.nl of bel 023 3020206. Ik herhaal 023 3020206. De afloop is om half twee s'nachts. What number is this, Chip? 7A. <laughs> okay, no, me don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The six o'clock alarm would never ring, but it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. esteemed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much? dream. Sedert enige jaren organiseert El Cabecchio tango salons in Meijer aan Zee in Zandvoort. Van 5 uur s middags tot 10 uur s avonds en wie weet later zal DJ Wim ook in 2014 sfeervolle, warme, passionele, zwingende tango's laten klinken. Traditionele tango's worden afgewisseld met moderne neo- en electro-tango's, tango-walsjes en malongas. Zondag 24 augustus is de inmiddels fameuze Melonga en Blanco. Tango aan Zee is inmiddels een geliefde salon bij vele dansers. De ontspannen sfeer, de nabijheid van strand en zee en de vaak mooie zondondergangen dragen hiertoe bij. En niet te vergeten het team van Meijer aan Zee. Kijk op www.elcabecchio.nl voor de laatste informatie. Strandpaviljoen Meijer aan Zee strandafgang de Vavage, paviljoen nummer 16. De prijs per persoon is 10 euro, inclusief één drankje. Het e-mailadres is info@elcabecchio.nl.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 I'm so lonesome for you, it's a crime. like a summer rose. like a summer gratis inloopspreekuur van Visio. De laatste vier maanden van het jaar zijn er weer inloopspreekuren van Visio in de bibliotheek. Visio ondersteunt slechtziende en blinde mensen bij hun vragen over leven, leren, wonen en werken met een visuele beperking. Tijdens het gratis inloopspreekuur kunnen diverse hulpmiddelen uitgeprobeerd en bekeken worden. Op de volgende data en uren kunt u naar het inloopspreekuur van de Zandvoortse Bibliotheek woensdag 3 september, woensdag 1 oktober, woensdag 5 november en woensdag 3 december van 10 tot 12 uur. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl en op www.visio.org. various strings. Oh yeah, beautiful music. I'm in love, love, love. love. I, I love the good times you give to me. Ding dong ding, hear the church bells ring. Boom oh, oh, boom.